Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Servië heeft na een urenlange klopjacht vanochtend... een man opgepakt voor de schietpartij van gisteravond. Iemand schoot toen vanuit een rijdende auto acht mensen dood... zegt correspondent Thijs Kettenis. De Servische media melden dat een man van 21 jaar oud... ruzie kreeg met vrienden op een schoolplein. Eh, dat hij toen naar huis is gegaan om een kalasjnikov te pakken... en daarna op zijn vrienden heeft geschoten. Eh, vervolgens zou hij in een auto zijn gestapt, eh, zijn gaan rijden en ja, wild om zich heen eh, zijn gaan schieten. Deze week ging het ook al gruwelijk mis op een school in Servië. Daar schoot een jongen van 13 acht leerlingen en een bewaker dood. Nederlandse bedrijven hebben hun prijzen veel meer verhoogd dan eigenlijk nodig was. Dat zegt de Rabobank na onderzoek. Als ze alleen de inflatie hadden moeten doorberekenen... zou je in de winkel 9% meer moeten betalen. Maar producten waren ruim 11% duurder. Dat is dus extra winst voor de bedrijven, zegt deze econoom. We zien wel dat op dit moment dat, eh, dat bedrijven meer, meer geld eh, verdienen... bij hun activiteiten in Nederland. Ehm, eh, en dus meer winst maken. Terwijl bijvoorbeeld consumenten natuurlijk in koopkracht op achteruit zijn gegaan. Dus dat het is wat dat betreft wel opvallend. Bij veel bedrijven onderhandelen werknemers nu om een hoger loon. Volgens de Rabobank proberen sommige bedrijven daarom een vast een buffertje aan te leggen... door de prijzen in de winkel te verhogen. En de lopers die gisteravond vanuit Wageningen zijn vertrokken om het bevrijdingsvuur te verspreiden zijn bijna bij de finish. Deze loper is inmiddels in Tilburg en moet nog zo'n 10 kilometer naar het eindpunt Kaam. Tot nu toe gaat het eigenlijk heel erg goed. Ik vind het heel erg leuk. Eh, wel wat moe ondertussen, want ik ben eh, al meer dan 24 uur wakker ondertussen. Dus, eh, En hoeveel kilometers heb je netto gelopen? volgens mij iets van 12 kilometer. Vanaf de middag zijn er door het hele land bevrijdingsfestivals. Iets voor één wordt in Zwolle het nationale bevrijdingsvuur aangestoken door Vroukje. Krijg je nog het weer? Eerst droog met wat zon. Vanmiddag wordt het onstuimig. Dan gaat het onweer hard waaien en valt er misschien ook hagel. Later wordt het weer beter. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6, Muiden richting Lelystad. Verknoop het Gooimeer is de vertraging 5 minuten. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort voor Zandvoort 10 minuten oponthoud.